uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De ouders zieke Britse baby Charlie stoppen met de rechtszaak over de toekomst van hun kind. Ze wilden dat hij een experimentele behandeling zou krijgen in Amerika. Maar daar is het nu te laat voor, zegt de advocaat. Er was veel juridisch getouwtrek om het kind. Dat leidt aan een zeldzame ziekte. Britse artsen zeggen dat hij veel pijn heeft en dat hij uit zijn lijden moet worden verlost. In een verklaring zei Charlie's vader dat hij zijn eerste verjaardag over twee weken niet zal halen. Ook zei hij dat hij en zijn vrouw spijt hebben dat ze hem niet konden redden. Vijf jongens en een man zijn veroordeeld tot celstraffen voor het beroven en vasthouden van homo's. Ook krijgen ze een taakstraf. De zes maakten via homo sites afspraakjes met mannen en probeerden hen vervolgens af te persen. Een van de slachtoffers werd door een van de verdachten naar een kraakband gebracht. Daar werd hij bedreigd met een nepwapen en moest hij zijn bankpassen en pincodes afgeven. De groep haalde vervolgens veel geld van zijn rekening. De meeste verdachten krijgen jeugddetentie omdat ze nog minderjarig zijn. In de Zwitserse plaats Schaffhausen is de politie al uren op zoek naar een man die mensen heeft aangevallen met een kettingzaag. Vijf raakten gewond, van wie twee ernstig. De man drong vanochtend het kantoor van een verzekeringsmaatschappij binnen. De actie zou ook specifiek tegen die verzekeringsmaatschappij zijn gericht. De man is nog op de vlucht en heeft die kettingzaag waarschijnlijk ook nog bij zich. In het midden en noorden van Portugal zijn opnieuw bosbranden ontstaan, onder meer in de regio's Castelo Branco en Quimbra. Daar staan veel eucalyptusbossen. Duizenden brandweerlieden bestrijden sinds gisteren 17 grote brandhaarden. Het weer, er trekken stevige buien over het land met in het zuiden en zuidoosten lokaal veel regen. Vannacht regenachtig en ook morgen nog enkele buien bij zo'n 19 graden. In de middag wordt het droog en schijnt de zon af en toe. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat 6 kilometer file tussen Purmerend Noord en Hoorn. Richting Hoorn staat verder tussen Afritzaandijk en Purmerend Zuid 5 kilometer file...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 De vaste luisteraars weten inmiddels al lang dat ik was ben van de top 40 in de States. Zo gauw country op rap begint te lijken, noem ik het crap. Ook de andere songs uit de Nashville hitfabriek hebben vaak weinig of niets meer met country te maken. Jammer, maar het is niet anders. Gelukkig blijft er genoeg over om wel van te genieten. Zo hadden we als eerste de Gal Holiday met haar Honky Tonk Revue, met Teach Me How to Two-Step. Als het aan mij ligt, is deze dame volgend jaar in ons land te bewonderen. No good old Johnny Bush met Ain't No Honky Tonks in Jail. Hij krijgt steun van Reckless Kelly. Ain't no honky tonks in jail. No cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Well. There ain't no honky tonks in jail. There ain't no dancing going on. No guitars picking all night long. Nobody's here to go my bail. ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail. Should have walked that straight and narrow trail. My freedom's gone, I live in hell. There ain't no honky tonks in jail. I barely get three meals a day. Some commissary and a place to lay. There's 21 men in a 10-man cell ain't no honky tonks in jail. I read the good book, I've got time. I'd love to see the neon sign. I'd love to hear the jukebox wail. There ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail. Should have walked that straight and narrow trail. My El Camino up for sale. I didn't come back, they sent police. They said, boy, you be here a spell. Ain't no honky-tonks in jail. There ain't no honky-tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail. The whole town thinks that I have failed ain't no honky tonks in jail. There ain't no honky tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail. My car's impounded and for sale. There ain't no honky tonks in jail. Over Justin Bryan is nog weinig bekend. Hij heeft onlangs zijn debuut uitgebracht waar wij If Honky Tonk Could Talk op terugvinden. De songs zijn van hemzelf en hij weet ze voortreffelijk neer te zetten met zijn donkere, sobere stemgeluid. bar stool, six strings and an old fool, pouring out my heart for an empty room. Double shots of whiskey, wishing you would miss me.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 Steve Earle keert terug naar zijn muzikale roots en serveert een stevige dosis onversneden country. De jonge Steve Earle kwam in de jaren 70 in Nashville aan op het moment dat de zogenaamde outlaw country er haar hoogtepunt kende. Walkin' in L.A. is mijn favoriete track van het album van de maand So You Wanna Be An Outlaw. Wat mij betreft een absolute aanrader. Aan het eind van de song krijgt Steve steun van Johnny Bush, die eerder ook al langskwam. kwam. walking in LA, everybody knows that you're down. Nobody walks anywhere any other way in this lonesome town. Nothing separating goodness city they say is a car you drive. said i will going to be alright. Kelly Cardamon met het fraaie Torchongs Tequila and Time.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 Hij stond één week op die positie van de in totaal 19 weken in de charts. We schrijven 1981. Crossroads, nummer 1 country hit. I still recall the morning that I met you, standing out in front of Wilson's Five and Dime, staring through the window at the jewelry, hungry for the things you couldn't buy. Just like a fool, I thought that I could please you. I saw you had an eye for things that shine. enough to keep you satisfied. Cause a man that's got a sawmill occupation can't afford to feed a rich girl's appetite. I wonder if you're still with Willie Jackson. Sometimes I wonder if he's still alive. Oh, Willie, he gave up his wife and children just to satisfy your 14 carat mind. Laying by these railroad tracks in Denver with a hurting head and a half a pint of wine.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 say it I wish it was Friday. Hotel California is een van de grootste en bekendste hits van de Eagles. In 1978 wonnen ze er een Grammy Award mee. Het nummer staat elk jaar hoog in de top 2000. In ons land reikte de song niet verder dan de achtste plaats in de hitlijsten. In het tweede uur een opmerkelijke cover van deze song. De original van deze week. just can't. Het nieuwe album van Debbie Cochran, Born Again Wildflower, opent met een duet met Dolly Parton. Die song komt een andere keer aan bod. Nu luisteren we naar Bouquet of Roses. Dear Lord, it's me again head. I kept my distance, losing sight of good. I misunderstood. I know you hear me cry. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Rodney Foster is de schrijver van Just Call Me Lonesome. We voorzien de song van een Nederlands tintje door de versie van Danny Everett te laten horen. but no one greets me. Natuurlijk is Mercy John wel eens in Amerika geweest. Nashville bijvoorbeeld, waar het schrijven van songs net zo makkelijk gaat als thuis. Dat thuis ligt in een klein dorpje in Brabant. Op zijn nieuwe album This Ain't New York, dat in februari 2017 werd uitgebracht, beschrijft Mercy John zijn wereld vol angst en geluk, liefde en verdriet. This ain't New York, this ain't paradise. This is world. This is sacrifice. I'm not waiting for a dream to come. right I need it went by long ago. what to do. René Schumann verwierf nationale bekendheid door zijn optreden in de Soundmix Show van Henny Huisman. Hij werd tweede met het repertoire van Elvis Presley, met vertolkingen van Are You Lonesome Tonight en Don't Be Cruel. Hij werkte ook met drumlegende Larry London en schreef de titelsong Set the Clock on Rock van het gelijknamige album. het blokje country uit eigen land. Op Wildcat Pie en The Great Wallapetea tonen Walt Wilkins en de Keros hoe aanstekelijk en gevarieerd een bonte mix van country rock, folk, blues en soul kan klinken. Opgeluisterd met West Coast klinkende zangpartijen en een knap instrumentaal kruidenboeket. Jimmy Davis is met vier songs de bedrijvigste songwriter van het album en pakt onder meer uit met lekkere honky-tonk in het stomende If I Had a Little Truck. Well, if I had a little truck, I'd tell you what I'd do. I'd drive all the way from me to you. I'd carry you away with all of your stuff, all loaded in a bag. If I had a little truck, the wind's gonna blow in a red little ball. There ain't nothing you can do. There ain't nothing at all. I tell you what I'd do. I'd go to the track and the casinos too. And I'd place a few bets. I might win a million bucks. Now that's as lucky as it gets. If I had a little luck, the wind's gonna blow and the rain's gonna fall. Ain't nothing you can do. place Wanna Be an Outlaw is een tribute aan de outlaw-beweging en aan Waylon Jennings in het bijzonder. Net als Jennings speelt Earl op deze plaat een Fender Telecaster. En de plaat zit dan ook vol Bakersfield Country. De twang van de Telecaster is daarbij onmisbaar. Willie Nelson is de gast in het titelnummer en verder zijn er gastbijdragers van Miranda Lambert en Johnny Bush, schrijver van de outlaw classic Whiskey River. Met de honky-tonker If Mama Could See Me belanden we in de glorieperiode van de Bakersfield Sound. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Kees de Haan. Traditionele country en het behoeft geen nader uitleg. Country Music Lost Its King wordt opgedragen aan George Jones. Deze song is een goede opmaat naar het tweede uur. Nu eerst even een kopje koffie. Zometeen nog een uur country. From the streets of Beaumont, Texas to the grand old Opry. From dingy bars, package shows, to the halls of Carnegie. He poured his heart out every time. He sang for you and me. Oh, we're sure gonna miss you, George. Country music lost its king. down my spine every time I hear him sing. For sure gonna miss you, George. Country music lost its king. music lost its king. It's been a good year for the roses, bartender blues. Uh, he stopped loving her today, and who's gonna fill their shoes? You know I get a chill bone up and down my spine every time I We're sure gonna miss you, George. Country music lost its king. We're sure gonna miss you, George. Country music. Lean back, hear the wheels go clackety clack, just rolling down like a bumpy little railroad track. Things keep changing, you don't change a thing. Then you hear the doggone telephone ring. Yeah, something's changing. You're not changing anything.